uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De boekraket waarmee vlucht MH17 werd neergeschoten was afkomstig uit Rusland. Volgens het internationaal onderzoeksteam staat het vast dat raket is afgevuurd vanaf een veld dat in handen was van pro-Russische rebellen. Dat blijkt onder meer uit radarbeelden, tapgesprekken en beeldmateriaal. Premier Rutte noemt de conclusies een belangrijke stap op weg naar de opsporing en vervolging van de daders. Hij roept Rusland op volledig mee te werken aan het verdere onderzoek. Rusland blijft iedere betrokkenheid ontkennen en noemt de onderzoeksconclusies vooringenomen. In Zwitserland is een legerhelikopter neergestort. Beide piloten zijn om het leven gekomen. Een derde inzittende raakte gewond. De piloten hadden net in de buurt van de Italiaanse grens vier Franse officieren en een begeleider afgezet. Vlak nadat de helikopter weer was opgestegen stortte het toestel neer. Over de oorzaak is nog niets bekend. De man die in juni een jongetje van vier doodreed in Zellem was onder invloed van alcohol en mogelijk ook medicijnen. Dat bleek vandaag tijdens de proforma-zitting. De zaak veroorzaakte landelijke ophef toen bleek dat voor de aanrijding al bekend was dat de man grote psychische problemen had. De man was op het moment van het ongeluk net op vrije voeten nadat hij in voorarrest had gezeten voor mishandeling en bedreiging. De Nederlandse tak van zender HBO stopt ermee. Het gaat volgens eigenaar Ziggo om een zakelijke beslissing. De rechten van HBO-series als Game of Thrones gaan naar een nieuwe dienst die Ziggo wil gaan aanbieden, maar die is nog niet aangekondigd. Wat die nieuwe dienst gaat kosten is ook nog niet bekend. Het weer vanavond vooral in het westen en noorden wolkenvelden, maar het blijft droog, ook vannacht. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt en vooral in het noordwesten regent het soms. In de loop van de dag trekken de bewolking en de regen naar het zuidoosten weg. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NLV. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is erg druk door ongelukken. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... daar stond een te hoge vrachtwagen bij de Wijkertunnel. Dat levert nu ruim een uur vertraging op. Ook een uur vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Den Haag-Malieveld en Zoetermeer door bergingswerkzaamheden. Daar zijn nog altijd twee rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Rotterdam of via Alfa aan de Rijn over de N11. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht... een half uur oponthoud. En bij de Botlek-tunnel op de A15 15 zijn ook problemen van Rozenburg naar de Botlektunnel. Daar staat 8 kilometer. De tunnel is dicht door een ongeluk.